Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een gijzeling op het vliegveld in Hamburg is voorbij. Een man hield zijn dochter van vier sinds gisteravond vast in een auto... maar ze zijn uitgestapt, zegt de Duitse politie. Volgens correspondent Charlotte Weijers wilde de man haar meenemen naar Turkije. Het meisje was gisteravond nog bij haar moeder thuis. En volgens berichten is hij daar langs gegaan, eh, gewapend. Heeft toen ook in de lucht geschoten en heeft haar meegenomen. Ehm, dus hij zou het voogdij over haar willen. En het is onduidelijk wat de politie nu met hem besproken heeft... om dit te kunnen beëindigen. De vader is opgepakt. Het meisje lijkt lichamelijk oké te zijn. Sinds de luchtaanvallen op Gaza zijn bijna 10.000 Palestijnen gedood. Waaronder 4800 kinderen, zegt het Palestijnse Palestijnse ministerie van Gezondheid. Ook vannacht zijn er Israëlische bombardementen geweest. Daarbij zou onder meer een militair complex van Hamas zijn geraakt. Dat wordt gebruikt als hoofdkwartier en observatiepost. Er is wat meer duidelijk over het dodelijke ongeluk met een abseiler in Heerlen. Vannacht kwam daar een man om het leven toen hij met een stuk touw van het gebouw probeerde af te dalen. Volgens de politie gaat het om een bewoner van een flat. Hij probeerde met een kennis via het touw naar beneden te gaan, maar hij viel en overleed. En het eenzaamste schaap van Groot-Brittannië is gered. Het beest werd in 2021 helemaal alleen in de Schotse hooglanden gespot... zonder soortgenoot of herder. En nu, bijna twee jaar later, heeft een schapenboer met zijn vrienden het beest gered... door haar uit een grot te takelen. Massive news. Britain's lonely is sheep. You might have seen the story. That's not it. That's her Fiona is we've named her. We've come up here with some heavy equipment And we've got this sheep up an incredible slope. De vrienden hebben haar dus Fiona genoemd. Ze moet wel een scheerbeurt krijgen, maar verder lijkt het allemaal goed met haar te gaan. Het weer, vooral aan de kustbuien. Later in het zuiden wat droger, aan zee een harde wind. Stormachtig soms, in het noordwesten ook zware windstoten. Vanavond neemt de wind iets af. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag... staat een file voor Amsterdam over Amstel. De vertraging is 10 minuten, dat komt door een ongeluk.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 liefde Drink ik uit een pure waterbron En slaap onder een dek hard you find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no. Tell them everything is gonna be alright.